7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het proces over de decembermoorden wordt niet hervat. De krijgsraad van Suriname heeft de nabestaanden van de slachtoffers niet ontvankelijk verklaard. De nabestaanden probeerden het proces te hervatten via een wetsartikel... dat volgens de krijgsraad is bedoeld voor verdachten en niet voor eisers... De rechtszaak ligt stil sinds het Surinaamse parlement in 2012 een amnestiewet aannam. Daardoor kunnen verdachten van de moorden uit 1982 niet meer worden vervolgd. In Oekraïne is gisteren op de rampplek van vlucht MH17 negen kuub aan persoonlijke bezittingen verzameld. Dat zegt het hoofd van de repatriëringsmissie Albersberg. Oekraïense hulpverleners vonden onder meer kleding, foto's, paspoorten en knuffels. In een eeuwenoude tempel in Cambodja heeft een Nederlandse toeriste een Boeddha-beeld kapot gemaakt. Het beeld hoorde er volgens haar niet thuis. De vrouw zegt tegen de NOS dat ze zichzelf niet meer onder controle had toen ze het beeld vernielde. Ze was al vertrokken toen het personeel van de tempel de vernieling ontdekte. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zich na ruim vijf weken weer in het openbaar laten zien. Hij bezocht in de hoofdstad Pyongyang onder meer een nieuw wooncomplex. Op foto's is te zien dat hij een wandelstok nodig heeft. De afgelopen weken werd er hevig gespeculeerd over de gezondheid van Kim. Ook waren er berichten over een machtsstrijd. Bondscoach Guus Hiddink is niet boos, maar wel teleurgesteld over het 2-0 verlies van Oranje tegen IJsland. Hij wil in alle rust gaan analyseren wat er misging en zegt dat hij gewoon aanblijft. Arjen Robben noemt de wedstrijd Oranje onwaardig. Het is de tweede verloren wedstrijd van het Nederlands elftal in het EK-kwalificatietoernooi. Het weer, vandaag geregeld zon en bijna overal droog. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen trekken er buien over het land, tussendoor wat zon en ongeveer 16 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europort bij knopen Benelux 2 kilometer. Verderop tussen Hoofdvliet en Spijkenissen nog eens 2. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Randweg Dordrecht 2 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk 2. En op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam voor de aansluiting met de A15 3 kilometer.